Levi van Eck met het NOS-journaal. De geschorste Zuid-Koreaanse president Yoon is gearresteerd. Hij werd opgepakt in het presidentieel paleis in Seoul waar hij zich hield nadat er een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Aanleiding daarvoor was het uitroepen van de militaire noodtoestand begin vorige maand. Duizenden aanhangers verzamelden zich bij het paleis... en maakten het de politie moeilijk om de president te bereiken... Na zijn arrestatie verscheen er online een video... waarin Joen het onderzoek dat naar hem is ingesteld illegaal noemt. Het UMC Utrecht is een nieuw onderzoek gestart om borstkanker eerder op te sporen bij vrouwen met dicht borstklierweefsel. Deze vrouwen hebben een grotere kans op borstkanker, maar tumoren zijn bij hen slechts zichtbaar op de mammografie tijdens het bevolkingsonderzoek. Radiologen testen nu twee methoden die tumoren beter in kaart moeten brengen. Het gaat om een contrastmammografie waarbij vloeistof wordt ingebracht... zodat tumoren duidelijker oplichten en een verkorte MRI-scan. Het onderzoek duurt zes jaar. Vorig jaar kregen 380 miljoen christenen te maken met vervolging of discriminatie vanwege hun geloof. Dat is een toename van 15 miljoen ten opzichte van een jaar eerder, meldt Open Doors. De organisatie zegt dat de situatie vooral verslechterd is in Centraal-Azië en Afrika. Het aantal christenen dat werd gedood vanwege hun geloof is vorig jaar wel iets gedaald. De autoriteiten in Los Angeles waarschuwen voor de harde wind... waardoor de branden zich verder kunnen verspreiden. Hoewel werd verwacht dat de wind gisteren al flink zou toenemen... is dat nog niet gebeurd. Ook gelden in de stad extra waarschuwingen vanwege de slechte luchtkwaliteit. Door de brand in L.A. zijn inmiddels 25 mensen omgekomen. Het weer in het hele land geldt code geel vanwege dichte mist...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 De geschorste Zuid-Koreaanse president Yoon is gearresteerd. Er liep een arrestatiebevel tegen hem vanwege het uitroepen van de militaire noodtoestand begin vorige maand. Yoon noemt het onderzoek dat naar hem is ingesteld illegaal. In een huis in Rotterdam waar de afgelopen maanden vijf explosies zijn geweest... woont een ambtenaar van de gemeente. Dat schrijft burgemeester Schouten. De ambtenaar werkt bij de directie Veiligheid. De Nederlandse tennister Suzanne Lamens is in de tweede ronde van de Australian Open gestrand. Ze verloor van de Zwitser Belinda Bencic. Er doen nu geen Nederlanders meer mee in het enkelspel van de Australian Open. Het weer in het hele land geldt code geel vanwege dichte mist... behalve in Zeeland en het Noordoosten. 9. Let's go. Mm. Don't want you for the weekend. Don't want you for a night. I'm only interested dress, taking away my breath.